René van Brakel met het NOS-journaal. In het referendum hebben de kiezers in Marokko bijna unaniem ingestemd met een nieuwe grondwet. Volgens voorlopige uitslagen steunt 98,5% van de Marokkanen de hervormingen die koning Mohammed zelf had voorgesteld. De definitieve uitslag wordt pas na het weekend verwacht als ook de stemmen zijn geteld die in het buitenland zijn uitgebracht. Algemeen werd aangenomen dat de hervormingsvoorstellen van de koning op veel steun konden rekenen. De koning wil voorkomen dat de opstand in de Arabische wereld overslaat naar zijn land. Volgens de nieuwe grondwet krijgen premier en parlement meer bevoegdheden. De oppositie in Marokko is kritisch over de hervormingsvoorstellen en wijst erop dat koning Mohammed de meeste macht in handen houdt. De politie heeft de 17-jarige Melanie van den Herik uit Hardingsveld Gissendam ongedeerd teruggevonden. Via een Amber Alert was opgeroepen naar het meisje uit te kijken. De zwakbegaafde Melanie was samen met een man van 32 in een huis in de gemeente Noordoostpolder. De man is aangehouden. Het meisje werd sinds donderdagmiddag vermist toen ze met de fiets vertrok vanaf haar stageplek. Tegen haar begeleider zei ze dat ze zou gaan logeren bij een vriend. De fiets van Melanie is in Bovenhardingsveld teruggevonden, vlakbij haar stageplaats. Het was de tweede keer dit jaar dat de politie een Amber Alert uitgaf vanwege een vermissing. In Londen heeft gisteravond laat korte tijd brand gewoed in het Hilton Hotel bij Hyde Park. Daardoor moesten er ruim 1500 gasten het gebouw verlaten. Niemand raakte gewond. Er waren veel mensen in het hotel omdat er muziekprijzen werden uitgereikt. Onder de gasten waren onder andere Annie Lennox, Liza Minnelli en Will I Am. Het vuur ontstond in de keuken, in de kelder van het Hilton en veroorzaakte dikke rookwolken. De brandweer van Londen rukte met groot materieel uit had het vuur snel onder controle. Het weer... Dit is een eh, bewolkte dag in het noordoosten, met daar ook kans op regen. In het zuidwesten volop zon. Het wordt 19 graden.